Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. ...had toegegeven dat hij doping heeft gebruikt. In een interview met Oprah Winfrey zei hij onder andere EPO, testosteron en bloeddoping te hebben gebruikt... bij de zeven tours die hij won. Armstrong ontkende dat hij als leider van het US Postal Team anderen heeft gedwongen doping te nemen, maar zei wel dat er een dopingcultuur heerste. In het interview wilde Armstrong geen namen noemen van andere wielrenners die doping gebruikten. Wel noemde hij de renners die dat niet deden helden. Armstrong zei in 2005 te zijn gestopt met doping omdat de controles werden aangescherpt. In Syrië is de Belgische journalist Yves de B omgekomen. De Arabische zender Al Arabiya meldt dat hij omkwam toen hij verslag deed van de gevechten tussen het leger en de opstandelingen in Aleppo. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de B nog niet bevestigen. Wel circuleert op Facebook een foto van wat zijn stoffelijk overschot zou zijn. De Verenigde Staten hebben de regering van Somalië erkend. Het is voor het eerst in meer dan twintig jaar dat de VS de machthebbers in het land erkent. Somalië was jarenlang verwikkeld in een bloedige burgeroorlog... nadat krijgsheren dictator Bar hadden afgezet. De Amerikaanse president Obama wil met de regering samenwerken aan vrede, veiligheid en economie. In Oostenrijk zorgt sneeuw voor veel overlast. Het vliegveld van Wenen moest bijna 230 vluchten annuleren. Ruim 10.000 passagiers stranden. En op de weg is het een chaos. Er waren lange files. Vooral in het oosten van het land is veel sneeuw gevallen. In Wenen viel zo'n 40 centimeter in 15 uur. Wat sinds 1986 niet meer is voorgekomen. Op sommige plekken moest het leger worden ingezet om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Weerkundigen verwachten dat ook vandaag nog een recordhoeveelheid sneeuw valt. Het weer, veel bewolking. In het oosten en zuiden valt lokaal wat sneeuw. Het vriest licht tot matig en het blijft vandaag bewolkt. En ook een paar graden onder nul. De oostenwind trekt aan, waardoor het ook kouder aanvoelt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal... en op de A30 tussen Ede en Barneveld.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 of your name on my lips I like the sound of your sweet gentle kiss The way that your fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance when you laugh How you enjoy your two convinced me onwijs van plezier.